Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Om het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven omhoog te krijgen... moet er een tijdelijk kwotum komen, dat wil D66. Bedrijven moeten nu streven naar 30% vrouwen in de top... maar dat wordt bij lange na niet gehaald. Om dat wel voor elkaar te krijgen... zouden bedrijven acht jaar de tijd krijgen om het kwotum te halen. Zijn er dan nog altijd te veel mannen... moet de overheid hun benoeming ongedaan kunnen maken, vindt D66. In de Tweede Kamer is tot dusver geen meerderheid voor een quotum. Op de Bahama's zijn twintig Nederlandse militairen aangekomen. De groep is met helikopters vanaf een marineschip aan land gezet. De militairen gaan op het eiland Abaco noodhulp bieden aan de bewoners... die zwaar zijn getroffen door orkaan Dorian. Er waren al drie Nederlandse militairen vooruitgereisd... om de plannen voor noodhulp te bespreken met lokale organisaties. In totaal gaan 550 Nederlandse militairen naar het gebied... om onder meer drinkwater, houdbaar voedsel en medicijnen te brengen. Patiënten die nog niet zo lang Parkinson hebben... zijn gebaat bij regelmatig sporten op een home trainer... vooral als ze daarbij gestimuleerd worden met spelletjes. Dat blijkt uit een studie van het Radboud UMC. En door de beweging werd de Parkinson niet erger... en waren ze ook nog eens fitter... waardoor ze bijvoorbeeld minder medicijnen hoefden te slikken. En er is hoop voor de noordelijke witte neushoorn. Een internationaal team van onderzoekers is erin geslaagd om twee embryo's te maken... terwijl er nog maar twee vrouwtjes in leven zijn. Maar met het sperma van het laatste mannetje dat anderhalf jaar geleden stierf... is het toch gelukt. De wetenschappers die willen de embryo's inbrengen bij een zuidelijke witte neushoorn. Daar zijn er nog veel meer van. Het weer nog verspreidt over het land nog wat buien. In het noorden lokaal dichte mist. Het koelt af tot een graad of 14. Overdag eerst bewolkt met in het zuidoosten nog een bui. Later wat ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. De vrijdag is het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 www.zfmzandvoort.nl 6.9. Dit is ZFM. won't lose myself. Look what I have done, dialing up the numbers on you. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger.